Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Oud-president Fujimori van Peru is overleden. Hij was president in de jaren 90. Het lukte hem om de economie te herstellen. En ook werd de terroristische rebellenbeweging Lichtend Pad een zware slag toegebracht. Na zijn ambtstermijn werd Fujimori veroordeeld tot 25 jaar cel... voor omkoping en betrokkenheid bij de dood van 25 Peruanen. Eind vorig jaar kwam hij vervroegd vrij om humanitaire redenen. Hij had al langere tijd gezondheidsklachten. Fujimori overleed in de Peruaanse hoofdstad Lima. Hij was 86 jaar. In het noordoosten van Nigeria zijn 30 mensen om het leven gekomen door overstromingen. Die ontstonden nadat afgelopen weekend een dam in de staat Borno was doorgebroken. In de hoofdstad van die regio zijn duizenden huizen weggespoeld. De dam in Nigeria bezweek door de hevige regenval van de afgelopen tijd. 30 jaar geleden brak de dam ook al eens door. Staatssecretaris Kouradi van Justitie is in haar eerste Kamerdebat... hard in botsing gekomen met de Tweede Kamer. Het debat ging over het contact tussen Ridouan Taghi en een handlanger... in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Ze waren door een fout op dezelfde afdeling geplaatst. Kamerleden van de regeringspartijen VVD en BBB waren geïrriteerd... omdat die geen details wilde geven over het contact. Volgens haar in verband met de veiligheid. De Kamerleden vermoeden dat de gevangenis in Vught te vol zit... maar volgens de staatssecretaris is er genoeg ruimte. Door een grote brand in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië... is een dichtbevolkte woonwijk ontruimd... Duizenden mensen in een buitenwijk van Los Angeles moesten hun huis verlaten. Al zeker twintig huizen zijn in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting en heeft een man van 34 aangehouden. Het weer. Vannacht vooral buien in de kustprovincies. Er is ook kans op hagel en onweer. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Overdag eerst in het westen buien, later ook in het binnenland. Het wordt maximaal een graad of 15.